en je ogen hemelsblauw. En daardoor komt dat ik zo van je hou. Ik droom van jou bij dag en nacht, sinds dat je op mijn pad verscheen. Ik wil gelukkig zijn met jou, met jou alleen. je ogen hemelsblauw. En daardoor komt dat ik zo van je hou. En op een dag zeg jij me zacht dat ik je kussen mag. Ik hou van jou, mijn kleine vrouw. مرتیک به یار کامزه دانیس من هار قوسون اسکه لا لا لا لا لا لا لا La la la la la la la la la je ogen hemelsblauw. En daardoor komt dat ik zo van je hou. En op een dag zeg jij me zacht dat ik je vuur